4 uur. Waterwalgemoed met het NMS Journaal. Na een aantal landen in Azië gaat nu ook de VS vliegtuigpassagiers... die uit de Chinese stad Wuhan komen... controleren op het coronavirus dat daar is opgedoken. In New York, San Francisco en Los Angeles... worden passagiers gescreend op symptomen van de longziekte... die vorige maand opdook in Wuhan en twee mensen het leven kostte. Het coronavirus is ook in Japan en Thailand geconstateerd... bij mensen die in China waren geweest. Britse medische wetenschappers denken dat er in China veel meer mensen besmet zijn dan de ruim 40 die nu officieel zijn geteld. De Rijksoverheid wordt dringend geadviseerd software van Citrix uit te zetten. Ook essentiële organisaties in onder meer de energievoorziening, telecom en financiële sector krijgen dit advies van het Nationaal Cybersecurity Centrum vanwege een beveiligingslek in de software. Citrix wordt normaal gesproken gebruikt om op afstand in te loggen op de computersystemen van een organisatie. Onder meer Schiphol, de Tweede Kamer, gemeenten en verschillende onderwijsinstellingen schakelden de software al uit. Bijna driekwart van de Nederlanders gelooft dat het klimaat aan het veranderen is. En twee derde denkt dat dat komt door de mens, blijkt uit een enquête van het ministerie van Economische Zaken. Uit de enquête blijkt ook dat 7% van de Nederlanders klimaatverandering ontkent. En de onderzoekers ontdekten verder dat Nederlanders een te positief beeld hebben... over de vorderingen van ons land bij het terugdringen van de CO2-uitstoot. In de eerste eredivisiewedstrijd van het jaar heeft PEC Zwolle thuis niet weten te winnen. De Zwollenaren speelden met 3-3 gelijk tegen Utrecht. Bij Utrecht debuteerde oud-PSV-doelman Jeroen Zoet. Het weer wisselend bewolkt. Vanuit het westen trekken felle buien over, soms met onweer en veel wind. Het komt af tot een graad of 3. Overdag af en toe zon, maar in de noordoostelijke helft van het land ook buien. En dan is het zo'n 7 graden. Dit was het NMS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. Really bad news for you. Some of you dance like old people fuck. But I'm gonna help you out. Listen up. Put your glasses down. Raise your hands in the air. Get ready for the beat. serenade and bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, and bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce. Okay, that was that. commodity. Taking me for granted, now you gotta leave. I don't wanna hear your apologies. No more lies. Ooh, yeah, and I know where you've been tonight. Ooh, yeah, and I know she don't treat you right. Ooh, yeah, baby, you do this to yourself. If you ain't happy by my side, you should go could have day.